met het NOS Journaal. De voormalige Britse prins Andrew is uit zijn woning getrokken die hij huurde van het Koningshuis. Eind vorig jaar werd al duidelijk dat hij moest verhuizen vanwege zijn banden met Jeffrey Epstein. Ook al zijn titels werden afgenomen om die reden. Andrew is nu verhuisd naar een tijdelijk huis in Norfolk en later verhuist hij naar zijn definitieve nieuwe woning. De Tweede Kamer heeft Rob Jetten benoemd als formateur. En dat betekent dat hij kan beginnen met het samenstellen van een nieuw kabinet. Vandaag wordt er gepraat over welke partij welk ministerie krijgt. Waarschijnlijk wordt vanmiddag die verdeling al bekendgemaakt... omdat de drie partijen het waarschijnlijk al met elkaar eens zijn. Voor de Griekse kust zijn bij een botsing tussen twee boten 14 migranten omgekomen. Ze zaten op een boot die botste met een boot van de Griekse kustwacht. Volgens lokale media zijn er ook 24 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Patrouilleboten, helikopters en duikers zoeken nog in zee naar meer slachtoffers. Er zijn nog geregeld migranten die de gevaarlijke oversteek proberen te maken van Turkije naar Griekenland. De kustwacht voert strenge controles uit om te voorkomen dat mensen die oversteek überhaupt wagen. De zogenoemde shutdown van de Amerikaanse overheid is weer voorbij. Sinds zaterdag konden ambtenaren niet meer betaald worden... omdat de Democraten en Republikeinen het niet eens werden... over de financiering van de omstreden immigratiedienst ICE. Er is nu afgesproken dat er tot halverwege deze maand weer geld beschikbaar komt voor die dienst... In die tijd kan er onderhandeld worden over beperkingen voor ijs. Het weer, af en toe regen. In het noorden is het net onder nul, waardoor het daar op veel plaatsen glad kan zijn. In het zuiden is het niet kouder dan een graad of 4. Ochtends kan het in het noorden ook nog steeds glad zijn.